twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Spanje wordt de EK-titel uitgebreid gevierd. In Madrid en andere steden gingen honderdduizenden fans de straat op... en overal reden toeterende auto's. Spanje werd gisteren opnieuw Europees kampioen. In de finale werd met 4-0 gewonnen van Italië. Bij rust was het al 2-0 door treffers van Silva en Alba. Na een uur was de wedstrijd gespeeld toen Italië met tien man verder moest. Er was al drie keer gewisseld en middenvelder Motta viel geblesseerd uit. In de slotfase zorgden Torres en Mata voor de eindstand van 4-0. Het is de grootste uitslag ooit in de finale van een WK of EK. En Spanje is het eerste land dat de Europese titel prolongeert. De Spaanse premier Rajoy hoopt dat de overwinning de Spanjaarden afleidt van de economische problemen. Hij zal proberen aanwezig te zijn bij de huldiging van het Spaanse team... maar zegt zijn handen vol te hebben aan het oplossen van de crisis. In IJmuiden voorkomt Greenpeace al dagenlang dat een groot visserschip naar Australië vertrekt. Actievoerders hebben woensdagavond een ketting om de schroef gehangen van de trawler Margiris. Greenpeace vreest dat het schip een visgebied in Australië zal plunderen. Het schip zou afgelopen woensdag vertrekken, maar dat is door de actie uitgesteld naar komende dinsdag. De excentrieke Britse ondernemer Richard Branson is kitesurfend het kanaal overgestoken. Hij deed er drie uur en drie kwartier over en is met zijn 61 jaar de oudste die het kanaal op die manier overstak. Hij was niet de snelste, dat record staat op naam van zijn zoon. Richard Branson heeft al vaker records gebroken. Zo vloog de baas van Virgin onder meer met een hete luchtballon over de Atlantische Oceaan. Het weer, het is ongeveer 10 graden vannacht. Overdag droog en overwegend zonnig. Het wordt zo'n 22 graden. De dagen erna loopt de temperatuur iets op... en neemt ook de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. ja, het is nou zomer, maar de laatste tijd ga ik nog weinig de zon in met mijn kop. Want op mijn leeftijd krijg je hoe langer hoe meer zo'n reptiele huid, hè, met al die rimpels, verdammen. Maar nou lees ik dat die Tom Cruise, die schijnt zich in te smeren met poep tegen de ouderdom. Verder doet hij placenta's op zijn gezicht en elke dag een half uur een speciale helm op tegen haarverlies. Fan vond er toch al niks aan, en die Tom Cruise. Weet je wie ik wel heel leuk vind? Die André Kuipers. Wat een lieverd. Ik heb de hele ochtend gekeken hoe die uit die capsule gepulkt werd. En toen was hij eruit en gelijk zat hij weer te lachen. Wat een het. En ik denk nog, straks gaat hij kotsen door die overgang. En dan zitten wij live ernaar te kijken. Of hij komt er dood uit. Maar niks hoor, helemaal oké. Okay. Gek hè. Ik was blij, ik zat te gillen. Enfin. De volgende week wil ik het met u hebben over de trippeldip. Doei Oeps. Ja, welkom, welkom lieve luisteraars. Nou, kijk op www.groentevrouw.com. Ik ben benieuwd wat een uh, eh, trippeldip is, maar ja, dat horen we dus volgende week. Ehm... Wat zou ik zeggen? Ja, o, ja we hebben wederom eh, eh, een aantal mannen zo gek gekregen... om hier s'nachts om twee uur live te komen spelen. Dat zijn oude rotten in het vak. Eh, de, de, hoofdgast is uh, Wiep Zichtema. Welkom, Wiep. ja, god, je, je, hebt een heel breed muzikaal register. Want ik heb jou leren kennen als een heel andere muzikant... dan wat we nu te horen krijgen. je hebt een album uit The Willow Weeps. Uitgegeven door Exol. The, Weep. De Willow Sweep. Ja, zei ik, wat zei ik dan? zei enkelvoud. Oh ja, nee, dat... Maar goed. Subtiel verschil. Ja, absoluut. Eh, nou, eh, uitgegeven door Excelsior Records. En ik dacht gelijk toen ik hem hoorde, eh, ik ga hem uitnodigen. Nou, het is ook heerlijk om eindelijk weer eens wat leeftijdgenoten in de studio te hebben. en <laughs> hoef ik tenminste niet te vragen of jullie zitten te sms'en op de wc. Trouwens, doen jullie dat? <laughs> het bleef even stil missen wat is dat? Goed, nee. Ehm, dit voorjaar verscheen dus je, je tiende album, maar wel je eerste soloplaat. Nou, eh, wat je daarvoor allemaal gedaan hebt en eh, hoe deze plaat ontstaan is, dat komt dan maar straks. Ik zou zeggen, nou, ik wil even zeggen wie je meegenomen hebt op drums. Eh, Dennis Cool. Zeg ik dat goed? Cool. Eh, Wout Vormer. Wat zeg je? Een half drumstel. Oh ja, nee, een heel bescheiden drumstel, zodat ik er ook nog mee kan van genieten. Want soms zit hij in band en dan, dan hoor ik het zelf. Kan ik het helemaal niet beoordelen hoe het klinkt, omdat het gewoon te hard is. Maar jij doet het heel mooi. Goed, en dan eh, op de bas Wout Volmer. Welkom, Wout. En dan eh, Jan van der Smit op gitaar en, uh, en, en tweede stem. Of ja, nou, zang in ieder geval, bijzang. Bijzang. Bijzang. Dat is gewoon de bijzanger. En eh, eh, ik zou zeggen, eh, laat, laat horen hoe jullie klinken. Nou, we beginnen met de titelsong van de plaat. The Willow Sweep dus. ik moet natuurlijk wel mijn koptelefoon doen. my eyes are only half open. Scare away when someone speaks my name. Silent like a shadow waiting for the night. Sitting like a rabbit, frozen in the light. And the well grows and the willow's weep, And as life gets harder and the grip gets weak, Down now to my last resort. To keep my hands still, too nervous and bored. like me. But I can never tell her that I saw her daddy swing from a tree. And the willows weep, and the willows weep, and the dreams get darker. Feed voor mij nog wel uh, eh, de oh, door mogen gaan. Ja. Hè, ja, we hebben een heel uur. Nou, heerlijk. Dit is dus uh, Wiep Zichtema met, uh, met zijn uh, Heerlijk. Ik ga even opzommen wat we in de rest van het, van het uur doen. Eh, vannacht heb ik uh, maar liefst eh, twee hoorspelen op herhaling. Komt een beetje omdat ik nog steeds mijn verhuizing aan het afmaken ben. Maar ook omdat ik de schrijfster van een heel mooi hoorspel ontmoette... en het gewoon graag wil laten horen. Marjolein Bierens is al langer een heldin van mij... Hè, door de mooie monologen voor vrouwen die ze schrijft... voor toneel, opera en hoorspelen. Nou goed, vannacht het verhaal van een jonge Antilliaanse vrouw. En natuurlijk gaan we door met Familie Holland. Hè, de intrigerende vierdelige serie van Bert Kommerij. Over zomaar een gezin ergens in Nederland. Vannacht deel 3 getiteld Daar lusten de honden geen brood van. Verder, eh, nou, vertrouwde ingrediënten. Rex van Beuningen met een eh, vreemd glimmende muzikale parel. Jan met eh, prettige oude meuk, met toelichting. Ik heb ook wat oude en nieuws qua muziek gevonden. En een paar leuke dingetjes Oh ja, en het mysterie van Emily is er weer. Eh, met eh, dank aan Jan, natuurlijk. En we gaan eh, weer in het laatste uur spelen. Sorry. Goed, maar ik heb gemerkt dat mijn vaste bellers dan ook gewoon nog wakker zijn. <laughs> Haha, de bikkels. Goed, tot slot de website www.adelinevanlier. podcasten terugluisteren, lezen, whatever. je kan ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. Je kan me bevrienden op Facebook, Adeline van Lier. En daar heeft Francis Broekhuizen net alweer een mooie foto van de heren hier opgezet. Dus eh, kijk, eh, ik, ik, ga de, ik ga de mond houden. Dit is, het eh, is weer voor Wiep. Oké, we gaan nu Wonderful Road spelen. Het lied over de liefde en de wederopstanding. En, en de nachtzusters die je gebroken hart weer weet te lijmen. this morning and the sun was shining. I jumped out of bed, walked into the garden. There were buzzing bees and flowers Was buzzing blue skies reflecting my baby. I ride a wonderful road. Me, I live a beautiful life, just better Well, I can go deep, as deep one. It doesn't pay off to linger there for too long. So what was left, and I did what I do best, and I just kept running. I filled my head with crazy dreams of getting right hands strumming. Me, I ride a wonderful. Heerlijk. Wiep, kom jij, kom jij even bij mij zitten zo, hier aan tafel. Want dan ga ik natuurlijk, eh, dat moet toch even gebeuren, jouw uh, muzikale doopzee lichten. Uh, eventjes, deze band, is, dat, eh, is het echt Wiep Zichtema een, een band? Of zijn, is het een gelegenheidsformatie? Dit is een band. Dit is een band? Ja. En hier ga je het vaker mee doen? Ja. Als het goed is wel, ja. ja leuk. Oké, hartstikke We hebben het ook al een paar keer gedaan, hoor. Dus, Oké, en jullie heten gewoon de band? we of... heten uh, Wiep plus band. Plus band, ja. Om pragmatische redenen. Omdat die plaat gewoon natuurlijk... Ja, precies. Het is een soloplaat van ja. mij. Ja. Goed. Eh, jongens spelen trouwens allemaal wel op mee, hoor. Ja? Ja, dus... Eh, ja, ja, ja, En, nog een hoop anderen. Ja, een hoop anderen ook, ja. Wat zei jij? Wat zei jij? Sena! Sena, oh. <laughs> Goed, oké. <laughs> nou, eh... Eh, dus er spelen namelijk ook eh, op, de, op, de, op je plaat, eh, uitgebracht door Excelsior Recordings, Tim Knol, Anne Soldaat. En ik vond het ook leuk Tineke Schoenmaker weer eens te zien. wat, doet, hij nog wel wat aan zingen? Ja, natuurlijk. Die zit nog steeds in Beulhaus. Ja, ja. En die dus, treden ook nog steeds op? Ja, die spelen veel, ja. Moet ik ook eens vragen. God, dat is lang geleden. Gaat nog met Michiel? Tineke, die, die is er nog steeds. Die gaat nog steeds. Oké. Nou, als je dat ziet, doe de groetjes. Ja. Eh, nou, we gaan jouw muzikale verleden blootleggen. Uh, geboren getogen Alkmaar of Broek op Langendijk? Wat? Alkmaar. Om Alkmaar. Goed. Eh, op je veertiende kreeg je gitaarcadeau. Nee, nee, dat was gitaar van mijn broer. Oh, dat was gitaar van je... Ik wilde eigenlijk piano spelen namelijk. Oh? Maar dat mocht niet, of hadden jullie thuis niet? Nee, daar hadden we geen geld voor. Wat voor eh, nest was het? muzikaal nest? Nou, niet echt, nee. Nee? Nee, mijn ouders zijn in ieder geval, pak de, gitaar van je broer maar, want die is het toch al. Dus, eh. oh, die is, oh ja, oké. Op die manier, je kent het wel. Want je had een oudere broer, We hadden geen geld voor een piano, ja. Nee. En die was ook al muzikaal actief? Die, ja, ja Bonne speelde al in beentjes en zo in die tijd, ja. Hoeveel ouder is hij dan? Eh, zes jaar. Oh, dat is wel een heel groot verschil als je klein bent. Ja. Als je klein bent wel, ja. Ja, als jij 14 <laughs> bent, is zij 20. En dan, ik heb namelijk zelf ook zo'n leeftijdsverschil thuis tussen twee kinderen. Dat is echt... Eh, maar goed, eh, eh, wie was jouw trouwens Bonne en, en Wiep? West-Friese namen? Nee, echte Friese namen. Echte Friese namen? Ja, ik heet Wieberen eigenlijk. Wieberen? Ja, en Bonne heet Bonzen. Oh, mooi. Ja. Oh, wat grappig. Dus je ouders komen ook uit, echt uit Friesland, of niet? ja, mijn ouders kwamen uit Friesland, ja. Oké. Goed, wie was jouw eerste muzikale held? <laughs> dat je weet. Die echt nog jong was, middelbaar Mijn school. Mijn eerste singeltje was van Arneke op Brandend Zand. Nee, dat meen je niet. Jawel. Echt waar? <laughs> Hoe oud was ik toen? 13, 14, weet okay, ik Oké, maar was dat muziek die je ouders mooi vonden? Nee. Wat hoorde je thuis? Stones, blues. Je ouders ook? Nee, nee, mijn ouders niet. Maar mijn, broers en zussen wel. Ja, ja. ja. Stones, Beatles, Kings, Doors. Ja, ja, ja, ja. Alle goede dingen. Goed, maar jij komt het aan met Anneke Greunlo. Goed. Ja, dat was... Eh, iedereen begint met een misstap, toch? Ik hoor het nog steeds wel een beetje terug, hoor. <laughs> Nou, ik had eh, vorige week, zie je, eerst. nou, zijn tweede plaatje was... Eh, wat was het nou? Uh, Hup, waar is Willem met de waterpomptank, geloof ik. Dus, of nee, nee, het smurverlied van, van vader Abraham, nog erger. Goed, en je eerste LP, weet je dat nog? geen idee meer van. Nee? Nee. Ik ga vanavond een, nummertje draaien van die eerste. eerste LP die ik kocht was Overnight Sensation van Frank Zappa. Ken je dat? Ja, dat, dat ken ik wel, maar dat is zware kost meteen. Nee, dat is wel heel toegankelijk. Dat is eigenlijk de simpelste plaat van Zappa. Maar goed. je eerste concert dan, weet je dat nog? Oh, nou ja, ongeveer. Nou, dat zal een lokale band zijn geweest. Waarschijnlijk de, de band van, uh, van Bonner. Waar, waar, hij want ik, ging wel eens mee als, Rodisch, Rodi, zeg maar. Dus om uh, ja, en zo, dat soort dingen. Ja. Nou goed, de eerste band uh, die, waar jij in ging spelen, die heette... was ook samen met je broer, De Patsers? Ja. ja. Ontzettend leuk. ja. En dat was gewoon een beetje punk? Ja, het was meer punk, maar dat was eigenlijk wel meer, dat was meer ook een rol eigenlijk, zeg maar. Eh, gewoon lekker rammen? Ja. En wat staat er op je t-shirt wat je aan hebt? Rock and roll has no rules. ja. <laughs> Goed. Nou, eh, jouw broer Bonne die werd gevraagd bij de Rousers. Die bestond toen al. Was je ook wel heel goed bestudeerd allemaal, hè? Nou, we moeten even door dat verleden heen. Vindt het niet erg? Ja, is goed. Dat is leuk om... Eh, nou goed, uh, de, Rousers, dat was een, band van de broertjes Theo en Kok de Jong toch? Jan. En Cocky eh, Jan en Kok de Jong, sorry. Ja. nou een thee Nou goed. En hoe omschrijf je de muziek die ze maakten? Nou, toen wij erbij kwamen, toen was het daarvoor was eigenlijk een, gewoon een punkband. Ja. toen wij erbij kwamen, toen, uh, toen werd het meer een, beatband, zeg maar. Maar wel met, uh, met de energie en de, de snelheid van de, van de punk, zeg maar. Ja, waanzinnig. Want jullie, jullie optredens waren vermaard. Voornamelijk omdat jullie een beetje aan de Ramones keihard doorspeelde. Ja, dat was meer een gebrek, eh, door ons gebrek aan communicatieve eh, mogelijkheden, zeg maar. Weet je wel. Dus, eh. dus jullie hadden geen zin om te lullen met Nee, gewoon lullen te spelen. <laughs> ja. en, hoe zagen jullie eruit? Uh, zwart. Beter is nu. Ja? <laughs> Het is 30 jaar geleden. Ja. een, new wave, een beetje powerpop uh, of een, new beat werd het genoemd. Ja, nou, die naam hadden dus ze zelf bedacht. Hadden je zelf ja, Zelf bedacht. Ja. Dat was wel goed eh, marketing tool hè? Ja, ja want jullie, jullie, jullie zongen meerstemmig. Dat is nou niet echt punk, zou ik zeggen. Nee, nee. nee maar dat, dat was ook wel de combinatie, denk ik. Ja. je oh, vijfde, die energie van de punk en meerstemmige zang. Ja. Dus was in 79 begon je met die band, hè? Eh, ik, ik las dat jullie in nou. twee jaar tijd 277 optredens gedaan hebben. Ja, zoiets, ja. ja. Kok die had een schriftje, hield het allemaal bij. Er zit een jaar bij in ieder geval dat we er bijna 200 keer speelden of zo. Ja. Nou, een, een, een vrij vermaarde plaat, of een, toch wel een cultplaat geworden... is eh, uit 1980 eh, Treat of New Beat. Met die, ik, ken, ik ken hem ook Ik heb hem niet hoor, maar met die, met die hoes eh, getekend door... Nee, ik heb hem niet. Het was niet helemaal mijn smaak toen. Ik had echt een hekel aan New Wave. Het was geen New Wave? Nee, het was helemaal geen New Wave, je hebt gelijk. Maar Joost Zwarte had een hele mooie hoes getekend. En, nou, ehm, wat wou ik zeggen? Eh, dat weet ik niet. Ja, nou, eh, het, ging toch, het, was succesvol, maar toen ging het over in The Thought. Ja. Nou, we hebben nog een tweede plaat gemaakt met de Raus. Ja? toen was Bonnen er inmiddels uit. Toen zijn we z'n vieren verder gegaan. En... Toen ging jij zingen? Ik ging zingen en Kok ging zingen. En we zongen nog steeds heel veel samen. Dus, ja. Eh, ja, we, hebben het over... Ik, ik, ik moet ook, vind ik, dat verleden even eh, blootleggen. Omdat je deze, eh, dit album, dit nu, The, Willow Weep, The Willows Weep... hebt eh, opgedragen aan uh, ja. de Jong... die vorig, de, vorig najaar is overleden aan keelkanker. Terwijl, die ken je dus al vanaf je achttiende of zo... dat je samen bent gaan spelen, of niet? Ja, ik, nou, even kijken. Begin twintig of zo, denk ik. ja. ja. Nou, verschillende bandjes met elkaar gezeten. En jullie konden heel mooi samen zingen. Ja, ja dat, dat, dat mis ik nog steeds wel, ja, inderdaad. Natuurlijk doe ik, als, je, als je veel met iemand zingt, dan, dan je stemmen ook naar elkaar toe of zo. Ja. Dan wordt het één, weet je. Aan dat, ja, Kok was echt een meester eh, in, het zingen van tweede stemmen en het switchen ook. Van, van, hij switcht ook net zo makkelijk van de, van de tweede stem naar de lead, weet je wel. Ik kan zelf geen tweede stemmen zingen. Nee. Ik ben van nature meer een liedzanger ik vind het heel mooi dat eh, als, als eh, eh, hidden track op je album helemaal achteraan... Ja, dus soms is een beetje iets te hidden. Sommigen kunnen hem niet vinden. Nee, want ik las een recensie van een man die dat helemaal niet, dat <laughs> had kunnen vinden. Maar je moet gewoon... Wonderbaarlijk. Ja, wonderbaarlijk. Vind ik ook een beetje stom, hoor. Want dat zit toch meestal... Dat zeg je zijn jouw woorden. Wat? Dat zijn jouw woorden. Denk aan mijn carrière. Ja, oké, goed. Maar ik vind het wel heel mooi dat we hem nu kunnen laten horen. Want dat is een nummer wat je al een jaar of twintig geleden... eens een keertje hebt opgenomen. Eh, dat jij samen met Kok eh, een eh, nummer van de King zingt. Ja. Het is dus gewoon bij, bij Theo, zijn broer dus. Nu komen we bij Theo. Oh, het is een andere broer? Een andere broer. Oh, dus ik ben niet zo helemaal... Nee, je, nee, je zit er niet helemaal naast. Dat hebben we bij hem in de woonkamer in gewoon een viersporen uh, dingetje wat je, opgenomen. Oké. Maar ik denk, ik vond het wel mooi om, het gewoon erbij te zitten. Ja. En, en Kok wist dat je dat erop ging Ja, ik heb het met hem over gehad. Ja. En hij vond het, en ik, heb hem natuurlijk gevraagd of hij het goed vond. Ik bedoel, ja, ja, ja. Nou, het, eh, we denken even aan Kok. Where you going to, I don't mind. I've killed my world and I've killed my time. So where do I go, what do I see? See many people coming after me. So where you going to? I don't mind. If I live too long, I'm afraid I'll die. So I will follow you wherever you go. If your offered hand is still open to me, strangers on this road we are on. We are not two, we are one. from the land that brings losers on. So we will share this road we walk. A man, I'm man, to be where I talk. Till peace we'll find, tell you what I'll do. All the things I own, I will share with you. And if I feel tomorrow like I feel today, why we take what we want and give the rest away. Strangers on this road we are on. We are not two, we are one. of life makes me weak at my knees. When we get there, make your place. Cause soon I feel you're gonna carry us away in a promised lie you made us believe. For many a man, there's so much grief, and my mind is proud, but it aches with rage. And if I live too long, I'm afraid I'll die. Strange is on this road we are on. We are not two, we are one. Cause on this road we are on We are not two, we are one Oh, dit waren dus Kok de Jong en... Uh... Wiep maar we zijn net achtergekomen dat hij vijf dagen ouder is eh, dan ik. Dus ik moet meneer tegen hem zeggen. Goed. Ehm, eh, ik zat... Eh, even kijken hoor, ik ben helemaal van... Oh ja, we gaan nog even dat, dat verleden door. Dus The Thought hebben jullie wel ook behoorlijk wat succes mee gehad. Althans, je hebben opgetreden, toertjes gedaan in Engeland, Frankrijk, Duitsland... Ehm, en zelfs in Amerika ook nog een beetje nee, club. Nee, nee, we, hebben niet in Amerika gespeeld. Nee, nee, maar wel succes gehad. Met nou, we hadden een platendeel bij MCA. Ja, nou, dat is ook niet, niet mis. Nee, nou goed. Nou, we gaan gewoon eh, versnellen qua verleden. We moeten toch in 2012 aankomen. Eh, dus na de Thought had je de formatie Shoot the Moon. Een soort gitaarband. Ja, ja. Daarna het project The Butterfly Clan met zangeres Christa Brouwer. Ja. En toen in 2004 of 2005 wilde eh, Ferry Rosenboom... met de baas van Excelsior Recordings... graag die plaat uit 1980 hè, van de Rousers opnieuw uitbrengen. A Treat of New Beat. Gewoon omdat het zijn lievelingsplaat was. Nou, grappig. Ja, ja. ja. Maar goed, dat lukte niet, want die platenmaatschappij deed vervelend. Maar goed, er was het contact gelegd. Nou ja, het was een andere platenmaatschappij. Die heeft het uiteindelijk uitgebracht. Oké. Zo is het gegaan. Nou goed. En eh, eh, dit album maken, dat ging eigenlijk eh, heel relaxed. Hè? Daar heb je nou een jaar of twee over gedaan. Maar zo af en toe is bij een... kijk, toen ik die plaat ging opnemen had ik geen deal natuurlijk. Hè? Dus ik ben gewoon voor mezelf... ik heb mijn eigen spaarcentjes genomen en van mijn vrouw. En hebben gewoon, zijn we gewoon gaan, gaan, ik ben gewoon gaan opnemen met een paar vrienden van me. En eh, toen het een beetje in een gevorderd stadium was... toen heb ik een, eh, een eh, dat naar Ferry gestuurd. Nou, dat was eigenlijk snel beklonken, zeg maar. Ja. Hij zegt, dat brengen we uit, dus nou ja. Maar ik was al lang blij dat ik niet hoefde te shoppen, snap je? Nee, natuurlijk. Nee. Het gedoe langs die labels en zo. Nee, en het is een fijn label. Ik vind bijna alles wat eruit komt, vind ik de moeite ja, waard. daarom. Ehm, je had eh, natuurlijk eh, in al die jaren dat je misschien eh, wat onder de radar functioneerde als muzikant, hè? Ja, nog steeds hoor. Ja, maar ben je dus altijd liedjes blijven schrijven? Ja. ja. Dus je had er vast een heleboel? Ik heb er een heleboel, ja. Ik kan, zo, ik kan me zomaar weer de studio insturen. en kan ik wel weer met een album eruit komen. Of een dubbelalbum, of een driedubbelalbum. Oké. Hoe is de selectie van dit album tot stand gekomen? Nou, vrij opportunistisch eigenlijk. Ja? ja? Heb je zelf gekozen? Nee, de jongens van de studio hebben me daarbij heel duidelijk eh, mee geholpen. Ik ben gewoon gaan zitten op een avond en heb ik gewoon iets van 30, 35 liedjes voorgespeeld. En zij hebben wel op een gegeven moment gezegd van nou... die 15, 16, daar gaan we wat mee doen. Ik denk dat dat is op zichzelf heel gezond om een keer iemand anders eh, of andere mensen daar... Eh, ja. Een licht over te laten schijnen, zeg maar. Je, hebt wel, eh, je bent wel blijven optreden al die jaren in kleinere verbanden? Ja. Gewoon als, ja. als singer-songwriter ook, of wat? Ja, en ook, ook met bands en zo. En ook eh, losse samenwerkingsverbanden. Ja, dat altijd wel. Maar niet, niet heel veel of zo. Maar gewoon eh, wel een aantal keren per jaar dat je speelde. 10, 12 keer, 15 keer, weet ik veel wat. Dat is toch ook wel belangrijk, gewoon een beetje feel te houden met het toneel. Ja. Organiseerde jij ook avonden in, ergens in een café ja, in dat klopt, Ja, dat klopt. Dat heb je ook goed gedaan. Welk café? En het heette de, de Spoorzoeker. Is in Pancras. Oké, en doe je dat nog steeds? Nee, op dit moment niet. Maar misschien moet ik het maar weer gaan doen. Ja, leuk toch? Ja, want de klad is goed ingekomen daar. Ja, oh, sinds je het niet meer doet. Ja. Hey, en, en, wat doe je wat doe je voor een living? Eh, ik werk op een kantoor. Ja? Kunnen we het daarbij laten? Ja, nou, laat het bij. Laat gewoon weer horen hoe je klinkt. <laughs> nou, nee, nee, ik vind het wel mooi, want eh, eh, toen jullie, dat las ik, toen je bij de, de Rousers zat, en toen jullie dus gewoon heel veel optredens hadden... hebben jullie altijd al het geld, dat kleine beetje geld dat je verdiende... in de band weer gestopt en een bus gekocht. Ja, Een manager die jullie, voor jullie kon Alle fouten die we konden maken, die hebben we ook gemaakt, snap je? Ja. Dat is, uh... Ik vond het wel leuk, ik las, eh, je zei van... nou, het was maar goed dat onze vriendinnen eh, reguliere baantjes hadden. Dat is nog steeds zo. Dat <laughs> is nog steeds zo, ja. <laughs> Goed gespelen. Oké. Okay. The Willows Weep. Moeten we meteen door of niet? Ja, wat, wat, wat, ga je laten horen? Ik ben benieuwd. Ja, ik eh, Volgens mijn blaadje wordt het niet. Ja. Wat hè? Niet heet dit niet. zou jij moeten spreken, want het gaat over eh, dat je eigenlijk nooit gaat slapen. Niet. Ja. Ja, niet. Maar je gaat wel slapen. Oké. herself a cross around her neck, reflected in the moonlight. She tastes the sun, bittersweet. The night was quiet, but the day roared in my head. She whispered, Can't go back. Why would you? You could stay with me. Man spawns from little things, but little things can grow. From a gentle breeze to raging storm, sometimes you gotta let it go. Now, wouldn't it be wonderful to never have to sleep? To wonder wide awake at night, feel the world your feet. Now, wouldn't that be neat? There's nothing wrong with growing your skin. Guess it's worse if you don't. You can't see that, hey, what can you do? Two lost lovers beneath the fadeless moon Whim of something wild You almost forgot, hey, but now you're here I met a response from little things But little things can grow My little stream to raging river Sometimes you gotta let it go wouldn't it be wonderful to never have to sleep? To wonder why wide wake at night, Mother Earth beneath your feet. beautiful to never have to sleep, to wonder why to wake at night, feel the world beneath your feet. Now wouldn't that be neat? She wore a little silver cross around her neck, reflected in the moon. Ja, weer eh, hartstikke mooi. Ik zou, ik zou even deze... Oh, god. Sorry hoor. Ze moeten wel zeggen dat er geen publiek bij is, anders klinkt het zo lullig. En iemand die klapt. Nou, ik klap en we hebben de, eh, in de computer hebben we nog een eh, soort... Oh, eh, dat er een paar... Kijk, zie je dat? Zie je dat? Ja, anders klinkt het zo lullig. Ja. ja. ja. Wat is niet professioneel? Wij niet. Nou, dat, ziet niemand trouwens. Nee, dat kan best. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Oh. Ja, ja. ja. ja. ja het is echt goed. Oké. Okay. Eh, de, die Willow, dat vond ik wel grappig. Die, die schijnt echt te bestaan. Ja, dat klopt. Ja. Die, eh, die zie ik vanaf mijn... Eh, als ik door een raam kijk bij ons voor, dan zie ik een prachtige terugwillig staan. Ja. Okay. staan het huis een hele hoop bij ons in de buurt. Dus. Ja. In, in het huis is omringd door Willigen. Omringd door Willigen, in Broek op Ja, Broek Oké. Goed. Ehm, ik zou zeggen, laat, laat nog meer horen, want waarvoor zijn jullie hier? Eh, Deze Gerald Street. Ja, je bent nog steeds niet eh, breed van stof, hè? Hoe doe je? <laughs> ik heb al heel hoop verteld, vind ik. Oké, okay, dat eh, heb ik geschreven in Australië, een aantal jaren terug. Gaat over de warmte. magic sent me for a walk between the beautiful grass trees. Was a bobtail on the red gravel, 41 degrees. The wind was blowing hard and hard, gave no relief. Ooh, I'm far away, my baby's. slept. a hand around. Je hebt een prachtige stem. Je hebt, eh, je hebt eh, wat ik leuk vind, ik ben toch wel heel nieuwsgierig. Uh, Francis, kan jij hier een cd komen halen? Want hij heeft iets meegenomen. ik vraag altijd van, nou, neem eens iets mee wat jou inspireert of heel erg mooi vindt. Hier, nummer 14 van deze. je hebt meegenomen Bob Dylan, de Bootlegs series. En, en we gaan een nummer luisteren. Waarom dat nummer? Ah, er is zo, er nog een singer-songwriters. Ik denk Wacht. dat ik terug naar de basis. Wat zei je? Altijd terug... Er is eh, zoveel te doen over singer-songwriters op dit moment. Ik denk, laten we terug gaan naar de basis. Ja, is, is dat een, een, een nieuwe tijd inderdaad? Dat, eh, want we worden ermee doodgegooid. Het genre. Het genre. Ja. ik vind die term zo vreselijk. Ja, dat is verschrikkelijk. zo irritant. singers... Ik bedoel, Lennon McCartney waren, eh, zijn ook singer-songwriters. Ja. Ik bedoel, uh, ja, waarom dat zo? die zijn eigen werk uh, schrijft en zingt en speelt. En... Oh, zelf een klankdichter. Jan is een klankdichter. Jan is een klankdichter. <laughs> Ja, oké okay, Jan. Dus dat gaat mijn carrière gewoon. <laughs> Goed. Nee, jij hebt, jij maar waarom oh, voor dit nummer Blind Willie McTell? Dat is uit 1983 deze opname, zie ik. Waarom dit nummer? Ja, dat is gewoon een heel mooi nummer, vind ik. Gewoon een heel mooi nummer. Oké. Het heeft ook niet een heel duidelijke refrein, dus dat is ook wel leuk. Oké. Okay. Bob Dylan. Seen the arrow on the doorpost Saying this land is condemned All the way from New Orleans to Jerusalem I travel. in my matters fail, and I know. Oké, Ja, weet je, dit nummer duurt vijf minuten. Ik vind het prachtig, Bob Dylan. Maar dat ga ik thuis dan nog eens eh, goed beluisteren. Want nu is, eh, is Wiep hier met zijn band. En eh, ik vroeg hem net van... kunnen jullie niet ook even een jingletje maken? Hè, van dit is Nacht van het Goede Leven. Maar dan, hier krijgen we nou. Maar zo, zoiets. Kijk, dit, dit, is Tim. Die doet het hier. Dit is de nacht. Dit is de nacht van het goede leven. dat <laughs> doet hij dan blikje open. Blikje bier open. Nou goed. daar eh, zit het erin? dan moeten we met z'n vieren eerst eventjes communiceren wat we gaan doen. Dat is een beetje het punt. Oh, nou, doe maar. Communiceer eh. maar live. Of, of eh, Wiepjes kijkt heel ongelukkig. Het hoeft niet, hoor. Ja, dat had je wel eerder kunnen zeggen. Ja, nou, dit is een verrassing zo. Verrassing. Het is een verrassing. Toen is al een gewoon liedje, goed? Ja, ga maar eerst een mooi lied doen ik zie niet in de tune. Eh, en dan wil ik ook zo'n tune afgerekend worden. Oh, oké. Oké, okay, is is les van mij. Every day there's less of me, a little less, less of me, and in a way that comforts me. You can't get hit by a truck, all depends on your luck. Yeah, every day there's less of me, lessons immortality. mortality. It's a pretty place to see What Go and see it, go be free. But sit around waiting, not like me, for the fuck you over the new economy. They wanna put the smell of fear on you and me. You can jump in front of a train, collateral damage, risk out. different, well, they've lost their grace. We gotta hold them, Chad, forgive them their ways. Maybe a little naive, but I need something to believe. Nou, dit is... Ja. Nee, Ja, nee, maar luister. Dit is gewoon natuurlijk een hit, hè? Dit nummertje. Dit, dit, dit is gewoon... moet je dit moet een single worden. Even... Eh, eh, Hé, eh, wat? Ik heb deze microfoon. Ja, nee, dit moet gewoon een single worden. Dit, dit swingt en de tekst is gewoon helemaal, helemaal recht in mijn hart. Ja, toch? Het is een gospel eigenlijk. Het is een gospel, ja. En we willen, willen toch allemaal ergens in geloven, nog? Ja, nou, zo is het toch. we wil gewoon alleen nog geen geld en dat is totale... Vreselijk, hè? totale kleinzieligheid is dat natuurlijk, laten we daarover hebben. Ja. Nou, zal ik je eens... Ik, ik ben het verhuizen, hè, en... Ehm, ehm, dus eh, alle troep van 28 jaar komt mijn huis uit. Dus, en ik zet het heel vaak in, in, in het raam neer. En binnen vijf minuten is alles weg. Maar je ziet gewoon de mensen ook veel meer overal kijken. Alles wat je... En, ik zit dan nu op één hoogte, dus kan ik allemaal zien wat iedereen... Iedereen zit maar bij het vuilnis eh, van elkaar spullen mee te nemen. Het is echt wel een andere tijd eh, geworden. Vroeger deed ik dat alleen, weet je wel. <laughs> ik doe of muzikanten. Ja, of muzikanten. Nou. God, dat geld, hè. Wat een... Wat... Nou, toch? Nee, wat dat betreft. Nou, mooi lied. Maar wordt het een single? Of moet ik Ferry uh, Rozenboom even bellen? Ja, Ferry Nu. Dat is wel een goed idee. Dan weten we zeker dat het geen single wordt. Hè? Wat zei je? Dan weten we zeker dat het geen oh, single wordt. Oh, oké, oké. nee, ik hou me... misschien zelf een single. Oh. <laughs> Goed. Hey, ik vind een, een, een, een nummer op de plaat heel mooi. To See My Love Corrupted. Dat vind ik een prachtig nummer. Je niet op mijn lijstje staan. Nou, dat is ook toevallig. <laughs> Zullen we die doen? graag. Ja, die gaat hier love corrupts you. And there's nothing that can do to twist the words from my mouth as if I'd envy you. See my love corrupt you. can't take abuse. To suffer in silence, relentlessly. To scared to breathe, let move. Wanna see my love corrupted? As it is, it is, my hands are tied. Like a metal stand and stomach from all the swallowed pride. Ik ga nog even iets zeggen over inderdaad eh, de mannen die hier verder ook nog zijn. Dennis Koel, eh, je zat ooit bij eh, Bill en de Black Deckers? Ja, Bill Black en de Deckers. Oh, wacht even, ik moet, ik moet even nee toe, want dat versta je het niet. Hè? moet niet te verstaan. Nee, oh, nee. Ja, ja, die snoer is lang genoeg in ieder geval. Wat was dat voor beentje? het was een beetje een, een, een, een feestbeentje eigenlijk. Met blazers en zangers en, en, en zangeressen en gek doen en eigen muziek maken. Ja. Heel leuk. En wat vind je van Wiep? Wiep is een geweldig eh, singer-songwriter. Ja, echt, hij maakt gewoon hele mooie liedjes. Dat hoor je. Ja. En ik hoor dat jij... Het komt allemaal uit het hart. Ja, absoluut. En jij bent een goede drummer, want je kan met een, met eh, uitgekleed drumstel... en net, zoveel, eh, net zo mooi als op de plaat... Nou, dankjewel. Ik ben gevleid. <laughs> Dan heb je hier uh, Wout Volmer. Wat heb ik over jou kunnen vinden? je, bij Piet Visser, dat is een, beroemde gitarenbouwer uit Egmond, hè? Een zeer vakkundig bekend gitaarbouwer uit Egmond aan de Zee. Ja. En ik heb gespeeld met Jan-Paul van de Meijke, misschien mijn goede vriend uit Wijk aan Zee. Uh, Boys Town met Jaapie Kasticum, die vroeger bij Bintang zat. En de Hurryman? Hurryman? De Plas, de Hurryman. Ook een singer, een, een toondichter. Een uit klankdichter. Een klankdichter. Ja. En Roland en de Sparkle? Ja, en ik heb getoerd met Roberto Giacchetti in de Sovjet-Unie in de jaren 80. One Fine Day. Eh, nou, en nog een heleboel snabbelbeentjes. Ja. En hoe kom jij bij uh, Wiep? We kennen elkaar uit de muziek eigenlijk, uit de scene. Butterfly Clan heb ik ook meegespeeld. Oh ja, ook. Nou, en dan, eh, en dan de klankdichter van Stel. <laughs> Eh, Jan, Jan eh, van der Smit, niet Jan Smit. Alhoewel je een blauwe maandag Jan Smit hebt geheten. toen bleek ik van adel te zijn, dus toen heb ik eh, dat is meteen verzilverd. ik denk, ja, wat krijgen we nou? eens? Heb je hele naam, Jan? Ah, nee, wat, wat heb ik over jou opgedokeld? Duikeld, oh ja. Jij zat eh, van 86 eh, tot 88 in de Landlords. Ja, de Lenko's. Heb je, heb die ook nog ooit gezien? Ja, die heb, die heb ik geloof wel eens gezien, ja. Oké. En daarna eh, Jan Smit en his Silver Twins. Ja. <laughs> dat klinkt ook heel goed. En dan, oh, je, bent, je bent met Wally Tax. Die woonde bij mij achter. Oh, daar heb je ook een tijdje mee nog... Ja, daar heb, ik, heb ik nog zijn laatste cd nog meegespeeld. En hebben we ook wel wat optredetjes meegedaan en zo, enzovoort. En, ik heb ze gezien live. Ja, ja, ja, ik ook. Ja, ik, ik kwam hem wel tegen, want hij was goed bevriend met mijn onderbuurman eh, Luc Takema, die voor Radio Noord-Holland... Oh ja, Luc eh, is die ook niet meer. Luc is er ook niet meer, nee. Goed, maar eh, en toen ben je Nederlandstalig gaan zingen opeens? ja, dat, dat is inderdaad, dus rond die tijd was dat, en vlak erna. Ja. En twee platen gemaakt, toch? Zwavel en Jong geleerd, oud gedaan. Ja, gezond. gezond. <laughs> Maar, maar toen ben je daar weer mee opgehouden. Ja. Waarom? Ja? Uh, nou, ik vond dat muziek maken gewoon echt waardeloos. Gewoon die mensen die er allemaal in rondlopen en zo. Dat, uh... Pardon? Ja, dat vond ik <laughs> gewoon echt verschrikkelijk worden. En meen je dat nou? <laughs> Ik vond het echt, ik, ik vond het echt helemaal niet leuk om muziek, om muziek te maken. En eh, maar had je de verkeerde mensen om je heen dan, of wat? nou, misschien wel, weet ik veel. Maar goed, er zijn er een heleboel van. Dus, eh, nou, ik had er een tijdje tabak van, ja. Toen ben, eh, toen ben, ik wel eh, door blijven schrijven, maar dat was instrumentaal. Ik, vond, ik, had, toen ook ik had daar ook een, echt wel theorieën over waarom instrumentaal eigenlijk... Echt, dat is het enige. Ik bedoel, als je nu een stukje muziek de ruimte instuurt... dan kan je beter iets instrumentaals doen dan in welke taal gezongen dan ook. Want dat weet toch niemand wat, wat jij zegt. Dat weten ze niet. Dat is niet, niet, niet van belang op Mars of waar dan ook. Maar een stukje muziek kunnen ze misschien wel... gewoon instrumentale muziek kunnen ze misschien wel begrijpen. Dat is zoiets. Dat is eigenlijk... Sterker nog, als ik in het Nederlands zing... dan kunnen ze bij wijze van spreken in Barneveld... kunnen ze me al niet eens meer verstaan. Dus uh, who cares anyway, weet je wel. Who cares anyway. Maar ondertussen ben je ook muziek geschreven. Onder andere, eh, je hebt maar een paar stukken geschreven voor de, de, de, de Herb Spectacles. Die eh, ja, spelen nummers van jou. Ja, stukken van mij heb ik ook nog stukken voor geschreven. Maar wat ik ook leuk vind, je speelt toneel. Ja, natuurlijk. ja, dat vind ik zo. Oh, in, de, in de lachende wijting. De lachende... <laughs> de lachende wijting. Ja, toch? Ja, Maar ik heb jou ook gezien, eh, want eh, jij zat in die voorstelling. Jij speelde toch die bouwvakker in die voorstelling met, ja, eh, eh, eh met, met Arjan Ederveen en Joop Admiraal? Ja, daar speelde ik in mee, ja. Fantastisch ontzettend leuke voorstelling. Bij het toneel op Amsterdam. Ja, dat was wel lachen, ja. Maar wacht even, de tijd... Oh jee! Oh, nog maar één nummertje. Jan werkt dus aan zijn nieuwe soloplaat. Oh ja, dat moeten we nog wel even zeggen. Nieuwe soloplaat, wanneer komt die uit? Nou, eh, binnen nu en een jaar, hoop ik. Hey, ga je daarop zingen of is dat ook allemaal... Dat is dan weer van de, van de weeromstuiter dan toch weer een gezongen platen. Kom je dan langs? Dichter... Uh... Jan, kom je dan langs? Ja, als ik dan... En jullie zijn begeleidingsband dan, oké? Is goed. Draaien de rollen om. hey, laatste nummer, want we hebben nog uh, eh, 2,5 minuut. Gaat het lukken? Wiepsie. Maybe I got too much time to Maybe I should work some more. For we certainly could use the money we don't get by like before. Princess wants to take dancing lessons. Dancing shoes ain't cheap. To tell her no one that she'll have to wait now the princess weeps. Princess weeps princess weaves a big salty cheers. Now is it me? Must be my bitter heart. The way that gravity pulls. I wander senseless and dead on my feet, you a new set of rules. But here it is, and that's the beauty of it all. I'm broken, maybe a little bruised. I take a hand, we walk down to that shop we wander, wander, dancing shoes. I watch you move, and it's